Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer steunt in meerderheid het idee van een prijsplafond voor een deel van de energierekening. Dat is de uitkomst van de algemene politieke beschouwingen. Wel vindt de Kamer dat het kabinet nog veel huiswerk moet doen om de maatregel voor iedereen eerlijk te maken. Onder meer voor bewoners van middelgrote rijtjeshuizen en voor mensen die veel stroom gebruiken omdat ze al van het gas af zijn. Verder vindt de Kamer dat huurders van slecht geïsoleerde woningen huurverlaging moeten krijgen... en dat er energiesteun moet komen voor scholen, MKB-bedrijven, culturele instellingen en sportclubs. Premier Rutte sprak van een stevig en respectvol debat dat volgens hem laat zien dat meer dan ooit onze parlementaire democratie werkt. Utrecht wil een landelijke aanpak van overlast door migranten uit veilige landen. Die maken weinig kans op een verblijfsvergunning, maar kunnen moeilijk worden uitgezet. Op Utrecht Centraal en in de binnenstad veroorzaken ze geregeld overlast. De gemeente zet extra handhavers in en de politie houdt ook extra toezicht. Maar volgens burgemeester Dijksma is er een landelijke aanpak nodig om de overlast te voorkomen. Naar schatting komt zo'n 4% van de migranten uit een land dat door Nederland als veilig wordt gezien, zoals Marokko en Tunesië. Het Nederlands elftal heeft zich in Warschau met een 2-0 overwinning op Polen... vrijwel verzekerd van een plaats in de finale ronde van de Nations League. De doelpunten werden gemaakt door Gakpo en Bergwijn. Twee maanden voor het WK vielen koopmijners Depay en Berghuis geblesseerd uit. Bondscoach Van Gaal verwacht dat Depay en Berghuis er zondag tegen België niet bij zijn. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 6 en 12 graden. De dag begint in het oosten zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe.